Gert met het NOS Journaal. Minister Wiebes heeft met Shell en de overheid en de NAM investeren in totaal zeker 1 miljard euro in het gebied en de leefbaarheid. Afgesproken is dat de oliemaatschappijen afzien van een claim voor het gas dat na beëindiging van de winning achterblijft in de grond. Ook bieden ze garanties dat de NAM altijd blijft betalen voor aardbevingsschade en de versterking van gebouwen. Er komt een noodopvangcentrum voor de met olie besmeurde vogels in het Botlekgebied in Rotterdam. Rijkswaterstaat is begonnen met de bouw ervan. Zaterdag botste in de Rotterdamse haven een olietanker op een steiger en daarbij is veel stookolie gelekt. Honderden vogels zijn besmeurd. In de noodopvang moeten er straks zo'n 500 vogels terecht kunnen. Door de olieramp zijn ook vogels doodgegaan. Hoeveel weet Rijkswaterstaat nog niet. Niet alleen de eiersector, maar ook toezichthouder NVWA en de betrokken ministers hebben in de fipronilcrisis te weinig oog gehad voor de voedselveiligheid. Dat zegt een commissie onder leiding van oud Zorgdrager. Minister Schippers en staatssecretaris Van Dam hebben de Kamer onvolledig geïnformeerd en een vertekend beeld van de situatie geschetst, staat in het rapport. Het bedrijf Chickfriend is voor de crisis verantwoordelijk, maar alle partijen hebben mogelijkheden gemist om de omvang van de crisis te beperken. Door de fipronilcrisis werden 3,6 miljoen kippen gedood. De schade is 100 miljoen euro. Op de bodem van de Noordzee is het wrak van een Amerikaanse bommenwerper gevonden. Het is een B-17 uit de Tweede Wereldoorlog. De vondst werd gedaan bij bodemonderzoek. Het wrak is intact en er zitten mogelijk nog stoffelijke resten in. Als bekend is welk vliegtuig het is, wordt een beslissing genomen over de berging. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt 19 tot 22 graden.